ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel Nederlanders maken zich zorgen over de natuurbranden in Zuid-Frankrijk. Die zijn nog steeds niet onder controle. Het zijn de grootste branden in tientallen jaren. Bij de ANWB Alarmcentrale stromen de telefoontjes binnen van Nederlanders in het gebied. We hebben nog geen mensen gelukkig gehad die schade hebben. Of zelfs eh, nog erger die eh, letsel hebben. Maar wel mensen die ergens zijn en plotseling weg moeten. En dat is natuurlijk toch best wel stressvol. die mensen proberen te helpen met onderdak, accommodatie. En ja, raad en daad. tot nu toe is er één dode gevallen bij de branden in Zuid-Frankrijk. Drie vermisten zijn inmiddels in goede gezondheid teruggevonden. Frits van Eert moet twee jaar de cel in. De oud-topman van Jumbo is volgens het OM schuldig aan omkoping en fraude. En van Eert werd ook veroordeeld omdat er tonnen contant geld in zijn huis werden gevonden. De rechtbank is dan van oordeel dat er geen andere conclusie mogelijk is... dan dat, dan dat van het aangetroffen geldbedrag een deel van 427.607,60 euro uit enig misdrijf afkomstig is en dat Van Eert dat ook wist. De rechtbank acht dus ook het witwassen wettig en overtuigend bewezen. de straf valt zwaarder uit. Het OM eiste eerder twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Drie Nederlandse voetbaltrainers maken kans op de gouden bal voor beste trainer ter wereld. De nominaties zijn voor Liverpool-coach Arne Slot, de Engelse bondscoach Sarina Wiegman en René Slegers. Zij traint de vrouwen van Arsenal. Een andere Nederlandse trainer kreeg vandaag alvast een prijs, namelijk Ronald Koeman. Hij kreeg een oeuvreprijs voor alles wat hij voor het Nederlandse voetbal heeft betekend. Het is natuurlijk een unicum als je als speler bij de drie grote clubs eh, hebt gevoetbald. Je hebt ze ook alle drie getraind als, eh, als trainer ja, Nederlands elftal gespeeld. Eh, Nederlands elftal bondscoach. Ja, dat zal niet uh, 1, 2, 3 zomaar iemand anders komen die, eh, die zo trots mag zijn op, eh, op dit rijtje. Ja, de afgelopen jaren ging de awards naar Edwin van der Sar en Louis van Gaal. Het weer op de meeste plekken droog met af en toe zon bij 25 graden. Vanavond meer bewolking en een enkele bui. Morgen droog en iets warmer dan vandaag. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Meeste oponthoud in Noord-Holland op dit moment op de A10 Zuid bij Amsterdam. Tussen Amsterdam, West en Durgedam 13 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En wat toch opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag...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 Politieke partijen kijken met afschuw naar de gebeurtenissen in Gaza... maar blijven verdeeld over de oplossingen. Dat bleek tijdens een ingelast debat. Veel oppositiepartijen willen dat het kabinet zich harder opstelt tegen Israël... maar daar is geen meerderheid voor. De luxe Amsterdamse sportschool Saints Stars heeft schoonmakers geld aangeboden... in ruil voor een verklaring dat ze altijd goed behandeld waren. Dat meldt het Parool. De schoonmakers uit de Filipijnen en Indonesië zeggen dat ze zijn uitgebuit. Voetbalclub Vitesse vindt dat de KNVB geen eerlijk proces heeft gevoerd... rond het afnemen van de proflicentie. Dat bleek vandaag bij een kort geding. Er is te veel gekeken naar fouten uit het verleden en niet naar de toekomst, zegt de club. Morgen is de uitspraak. Het weer, vanavond meer bewolking, mogelijk met een bui. Morgen droog met zonnige perioden en maximaal 27 graden.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 Dit is Ewout